Linkse partijen zoals de SP, Marijnissen, maar ook eh, GroenLinks en Partij van de Arbeid zeggen van ja, je zou het bedrijfsleven veel meer moeten belasten. En dat geld kan dan weer naar huishoudens in Nederland. Dat is de fundamentele discussie die eh, schuilgaat achter deze algemene beschouwingen, eh, waar toch ook veel hard tegen hard gespeeld wordt wordt in de hoop de eigen te bedienen. debat gaat waarschijnlijk tot in de late uurtjes door. In Rotterdam is een man uit Frankrijk bevrijd. Die werd gegijzeld in een huis. Dat gebeurde vrijdag, maar is vandaag pas bekendgemaakt. De Fransman zat in de badkamer met zijn handen en voeten aan elkaar getaped. De politie heeft inmiddels een man opgepakt. Ze sluiten niet uit dat er nog meer mensen worden gearresteerd. Als je online wil gokken, hoef je dat binnenkort niet meer te proberen op Twitch. Het streamingsplatform verbiedt vanaf volgende maand de meeste gokstreams. Twitch is vooral bedoeld voor gamers die live hun gamesessies delen. Maar tussen die streams waren er ook veel gokautomaten, dobbelspellen en potjes roulette te vinden. Populaire Twitchers waren daar helemaal klaar mee en dreigden te staken als er geen verbod zou komen. If someone said, Miz, sign this right now and we're going to not stream stream for a whole week, I would say, can we do longer? I would I would totally be <laughs> down. like Charlie? the idea of doing it Q4 around Christmas too, because that'll hurt the most. Yeah, yeah, it would, because that's when they need the uh, the ads. Yo, I would yeah, do that in a heartbeat. Tot een staking is het dus niet gekomen. Het gokverbod voor de meeste streams gaat half oktober in. Poker en gokken op sport mag nog wel. En dan het weer. Het is droog. Een mix van zon en wolken. Morgen ook, dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A5 moet vanmiddag veel geduld hebben van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je nog een half uur tijdverlies. Er zijn problemen op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord heb je nu ook 10 minuten oponthoud voor knooppunt Koenplein de A1 Amersfoort richting Amsterdam heb je ook 10 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen Amersfoort West en Hilversum Noord. En op de A27 van Almere naar Gorkum heb je 20 minuten op onthoud. Het staat daar vast tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Van Utrecht naar Almere heb je 10 minuten tijdverlies tussen Beeldhoven en Eemnes.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 Na de aankondiging van die mobilisatie proberen veel Russen het land uit te komen om aan mobilisatie te ontkomen. Directe vluchten naar Turkije en Armenië, die bereikbaar zijn zonder visum, waren uitverkocht. De prijzen van vliegtickets zijn omhoog geschoten. En de openbaar aanklager van de staat New York heeft oud-president Trump aangeklaagd vanwege mogelijke fraude bij de Trump Organization, zijn familiebedrijf in New York. Het onderzoek loopt al jaren. Volgens de procureur-generaal hebben de Trumps mogelijk ten onrechte belastingvoordelen gekregen. Het weer droog, vannacht 1 tot 5 graden en kans op misbanken. Morgen zon en 18 of 19 graden. We don't stop. bekend van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu zeg ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk dat ik om de shine geef. Hoe is mijn je Wat haal je in je hoofd? ik moet gaan en gooi ja. Ben die zie. want ik weet niet wat je doet. Nee, jij blijft vragen naar mijn bankpas en reis de ronde als een atlas en vragen wat ik ga doen. Ah yeah, en ik schroef, kijk wat je met me doet. Dit, dit kan niet verder van mijn hart, die zegt genoeg. Ik zie liever altijd hoe ik, allemaal kunnen zeggen looking going down. You ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.